12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw blokkeren boeren snelwegen en distributiecentra. Zo is de kruising van de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen in beide richtingen dicht door blokkades met tractoren. Ook distributiecentra in Gelderland en Drenthe en de toegangsweg naar Eindhoven Airport zijn geblokkeerd. De boeren voeren actie tegen het voornemen van minister Schouten om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen, om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Honderden wetenschappers roepen de Wereldgezondheidsorganisatie op de adviezen tegen verspreiding van corona aan te passen. De New York Times meldt dat wetenschappers uit 32 landen zeggen dat ze bewijs hebben dat het virus zich niet alleen via grote druppels verspreidt, maar ook via minuscuul kleine druppels. Die blijven langer in de lucht hangen en zo kunnen mensen op grote afstand geïnfecteerd worden. Kamerleden zijn geschokt over het bericht dat de Voedsel- en Warenautoriteit nalatig was... nadat eigen medewerkers hadden gewaarschuwd voor het gevaar voor corona in slachthuizen. Nieuwsuur meldt dat twee dierenartsen waarschuwden dat er niet genoeg afstand kon worden gehouden. Maar daar gebeurde aanvankelijk weinig mee. VVD en D66 vinden het niet kunnen dat een organisatie die anderen controleert... zelf de regels aan zijn laars lapt. In de Indiase deelstaat Bihar zijn in 10 dagen tijd 147 mensen door bliksem getroffen en overleden. Het zijn meer bliksemslachtoffers dan in heel 2019, zeggen de autoriteiten. De voornaamste reden voor het relatief hoge aantal doden is de vroege komst van de moessonregens in Noord-India. De Taj Mahal gaat morgen toch niet open. Het mausoleum in de Indiase stad Agra is al drie maanden dicht vanwege het coronavirus... en zou morgen weer opengaan voor toeristen. Maar de lokale autoriteiten vinden de kans op besmettingen te groot. Hoe lang de Taj Mahal nog dicht blijft is onbekend. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel wind met hier en daar een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is toi. Dit is ZFM.